Putten met het NOS-journaal. In Urk is een tweede verdachte aangehouden... vanwege de vuurwerkaanslag op een huis begin november. De politie had een signalement en een foto verspreid... en vanochtend werd hij opgepakt. Waar dat was, is niet bekend. Een man van 28, die eerder al werd aangehouden, zit nog vast. De vuurwerkbom bij het huis van een gezin veroorzaakte een ravage. Volgens de politie van Urk was het waarschijnlijk een wraakactie... bedoeld voor de buren. Die zouden de politie hebben getipt over een auto met illegaal vuurwerk. De politie in Noord-Ierland heeft vier mannen opgepakt... in verband met de dood van journaliste Lyra McKee. Vorig jaar april werd ze neergeschoten bij rellen in de stad Londonderry. De New IRA heeft zich verantwoordelijk verklaard voor haar dood... en de vier verdachten zouden banden hebben met die splinterterreurgroep. Het hoofd van de recherche hoopt dat meer mensen hun angst voor wraakacties overwinnen... en met de politie gaan praten over wat ze van de zaak weten. Ook hoopt hij dat ooggetuigen beeldmateriaal van de rellen... met de Noord-Ierse politie willen delen. Alle 81 kledingwinkels van Didi gaan volgende week definitief dicht. Zo'n 500 werknemers verliezen hun baan. Didi werd een maand geleden failliet verklaard. De curator is er niet in geslaagd een overnamekandidaat te vinden. De afgelopen weken waren de winkels nog open voor de uitverkoop... waardoor een groot deel van de schulden van Didi kan worden afbetaald. Voor de derde dag op rij zijn er vanwege de harde wind tientallen vluchten geschrapt op Schiphol. Tot nu toe zijn het er 120, vooral vluchten binnen Europa. Gisteren werden vanwege storm Kira meer dan 220 vluchten geannuleerd... en zondag gingen al 240 vluchten van en naar Schiphol niet door. Dan het weer nog, vooral landinwaarts een paar buien... met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. Ook wat zon en aan zee een stormachtige wind... en het wordt maximaal 7 graden. Morgen enkele buien en minder wind en ook dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In de kustprovincies moet het verkeer rekening houden met zware windstoten.